Mautschreurs met het NOS Journaal. In België zijn vier terreurverdachten opgepakt. Ze zouden onder meer plannen hebben gehad om in België een aanslag te plegen. Ook zouden ze Syriëgangers hebben geronseld. De verdachten werden vanochtend opgepakt bij huiszoekingen in onder meer Antwerpen en Borgerhout. Ze zouden niets te maken hebben gehad met de aanslagen in Brussel. Eentje zit nog vast, de rest is onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben zich 41 mensen gemeld die zijn een zwijgcontract hebben getekend. Minister Schippers had patiënten en nabestaanden opgeroepen zich te melden als ze een zwijgcontract in de zorg hadden getekend. Mensen worden soms gevraagd zo'n contract te ondertekenen na bijvoorbeeld medische fouten. Het afsluiten van zwijgcontracten is niet verboden, maar Schippers vindt het wel zeer onwenselijk. Ze onderzoekt of ze dit soort contracten alsnog kan verbieden. Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of het tellen van de stemmen per post voor de presidentsverkiezingen van zondag juist is verlopen. De rechtspopulistische FPE van de verliezende kandidaat Norbert Hofer heeft op een onderzoek aangedrongen. Zo zou een deel van de eh, per post uitgebrachte stemmen te vroeg zijn geteld, op zondagavond al, in plaats van maandag. Alexander van der Bellen, die lid is van De Groenen, won de presidentsverkiezingen met een miniem verschil van Hofer. De stemmen per post gaven de doorslag. Hillary Clinton heeft een tik op de vingers gekregen over haar e-mailgedrag in de tijd dat ze minister was. Dat staat in een rapport dat is uitgelekt naar de Amerikaanse pers. Clinton stuurde veel zakelijke mails via een privé-server. Dat kwam vorig jaar naar buiten en dat leidde tot veel kritiek. Clinton zou dit expres hebben gedaan, zodat er geen parlementair toezicht was op haar mailverkeer. Het weer vannacht overal droog en het koelt af naar een graad of 8.